Uur. Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De zorgverzekering van verzekeraar DSW stijgt volgend jaar met 9,50 euro. De prijs van de basisverzekering komt daarmee op 158,50 euro per maand. DSW maakt ieder jaar als eerste verzekeraar de nieuwe zorgpremie bekend. De prijzen van andere zorgverzekeraars wijken daar meestal niet veel van af. De directeur van DSW zegt dat de prijzen stijgen vanwege de vergrijzing, stijgende loonkosten en nieuwe behandelmethoden. Op een bedrijvenpark in Nijmegen is een grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer staat een loods met boten in brand. De veiligheidsregio zegt dat de brand voor veel rookoverlast zorgt. Mensen in de buurt wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam is vier jaar geleden geopereerd aan kanker... waarbij zijn schildklier is verwijderd. Dat schrijft het AD in de laatste week dat Abu Taleb burgemeester van de stad is. Abu Taleb bracht zijn ziekte bewust niet naar buiten. Dat vond hij te persoonlijk. In Deventer is een minderjarige jongen aangehouden. De politie vermoedt dat hij betrokken was bij een steekpartij in de stad op zaterdagavond. Daarbij raakte een jongen van 14 uit Apeldoorn zwaar gewond. De politie kan niet zeggen waar de jongen precies van verdacht wordt... en sluit meer aanhoudingen niet uit. Door sneeuwstormen in Zuid-Afrika zijn twee mensen om het leven gekomen. Ze raakten onderkoeld toen ze vastkwamen te zitten op de snelweg. Hulpdiensten hebben tientallen voertuigen uit de sneeuw gesleept. De sneeuwstorm is opvallend laat in Zuid-Afrika... waar de zomer op het punt van beginnen staat. Het weer. Het is zo'n 10 tot 13 graden op het moment en op de koudste plekken kan mist ontstaan. De dag begint in het noordoosten zonnig, maar ook daar neemt de bewolking toe. Vanuit het zuidwesten komen buien over het land. Het wordt 15 tot 19 graden. Vanavond neemt het aantal buien af. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Don't you dare jump on, jump on, get on me. Alright. I'm getting you Just show your stuff or let it be. I'm telling you so watch your mouth. I know your game, what you're about. When they say the sky's the limit, and to me this may be true.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 Zorgverzekeraar DSW heeft als eerste de zorgpremie voor volgend jaar bekendgemaakt. De premie stijgt bij DSW met 9,50 euro naar 158,50 per maand. Op een bedrijvenpark in Nijmegen is een grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer staat een loods met boten in brand. Mensen in de buurt wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam is vier jaar geleden geopereerd aan kanker. Dat schrijft het AD in de laatste week dat Abu Taleb burgemeester van de stad is. Abu Taleb bracht zijn ziekte bewust niet naar buiten. Dat vond hij te persoonlijk. Het weer. De dag begint in het noordoosten zonnig, maar ook daar neemt de bewolking toe. Vanuit het zuidwesten volgen er buien. Het wordt 15 tot 19 graden. Vanavond neemt het aantal buien af. and leather kiss girls and pearls. Hot damn, everybody, let's play. So they promised you a good job. No way. One, two, three, rap. be a jet black guy with a hip hop vibe, a white cool cat with a trilby hat.